van den Hoek. Langstraat FM. Voilà. Hopelijk eh, staat je radio weer aan. Want dit is de show met Bottle Funk, Disco en Soul uit de jaren 80. Langstraat FM. Funk Night. Nigel Pelders nog bedankt voor de afgelopen twee uur. Nigel's Weekend Warm-Up. Vanavond 7 uur hoor je dit soort muziek. Hier Funk Deluxe. the top, take it to the top, won't stop. I'm gonna take it to the top, take to the top, won't stop. Take it to the top. me. starten we deel 180, aflevering 180 van Langstraat even Funk Night mee. Knock, knock, double knock, whose house is this? Moest even rekenen. Knock, knock, double knock, whose house is this? dit is General Kane. House Party. En nou de Settons and Crazy. Hier bij de Funky. 8 en een halve over 5. Komt uit de playlist trouwens. only we know what's in store. Lights, camera, action, hit the floor. In this house, it's a sweatshop. zou waren dat met Crazy. Souvenir nu van D-Train. Sound of Music, je hoort daar de extended remix van. 1983 schrijven. Dit is Langstraat FM Funk 1985, als ik het goed heb. Funky, wel langs de WEM tot 7 uur vanavond. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Dadelijk hoor je in uur 1 nog Bootsy Collins. Curtis Mayfield met een souvenir. Give me your love, the love song. T-Connection, Superstar, Cashflow, Big Money, Beatmaster, Lip Service, Bobby Nunn, The Souvenir 1983 en Whitney Houston, Thinking About You. I'll Be Good. Hier zijn Renee en Angela. think. in. Heerlijke P-funk. Dadelijk hoor je nog wat eh, P-funk van de Incorporated Tang Band met eh, George Clinton in het tweede uur. Souvenir nu, 1972. Curtis Mayfield, Give Me Your Love, Love Song. 6 over half zes, precies hier bij Funk Night. every day. Got places to go. You can have it if you want it. Be cool. You can have it if you want it. Don't despair. magic dance for everyone to see. If they give to you just have a chance, show them what you feel. You got to let them hear your magic sound, give them what they need. You got to leave them on the ground Show them you're for real. You can have it if you want it. Be cool. You can have it if you want it. Don't despair. You'll get there real soon. You wanna be a superstar? Keep on trying and you're gonna go far. You wanna be a superstar? It doesn't really matter You gotta let it go. Let it ride. You're gonna be a superstar. Keep on trying and you're gonna go far. You're gonna be a superstar. Be cool. You're gonna be a superstar. Ever change the way you are. You're gonna be a superstar. Real soon. You're gonna be a superstar. It doesn't really matter who you are. You're gonna be a superstar. Good Music, Feel Good Music van T-Connection. E Superstar was dat. En dit is Cashflow. Big Money, zoals je al hoorde. Nou, je Beatmaster en Lip Service. Pretty lady, let's take a ride. In my Rolls Royce limousine. Don't be shy, I'll show you why. I live in my life and brain. gigolos come and playboys go. Yeah. But I've been around the world. I'm a big time lover with big time money. Come on, let's check it out, girl. Say what? Big money. Big money. Big money. All the time, money, money, all the time. Big money. Big money. baby, I ties. I could buy you dinner on the Enterprise. I own TV stations and half the nation. The Federal Reserve was my creation. And of all of the things in the world to see, it's everywhere for you and me. So come on, girl, let's do the do. And, and you'll be living the green life too. This is for rockers. Go Come rush. on, everybody, sing. sing. het heerlijke lipservice. Heerlijke hip-hop, als ik eerlijk moet zeggen. Souvenir nu van Bobby Nunn. 83. Hanging out at the mall. Dan je Whitney Houston. Thinking about you. 9 voor 6. Langs gaat het met Funk Night tot 7 uur. Daarna hoor je Peter Sterrenburg op deze zender. Where are you going, young man? Uh, ma, I just wanna go to the movies, okay? Just to the movies. Ave Maria, who you think you're joking, baby? You're not going to no movie. No ma, can mm, I have a quarter? No quarter, you know, you better not go to that mall, caramba, oye. Because I will bend your balls. Just hanging out at the mall. Whoa, whoa. come on, let's go down to the mall. aan. Helaas, we moeten hier even onderbreken, want we willen deze van Whitney Houston helemaal draaien. Nog voor het nieuws van 6 uur. Dadelijk deel 2. We beginnen met Herbie Hancock en Beatwise. Whitney Houston en Kashif, Thinking About You. Tot dadelijk. heeft u die gekocht? Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs. Dat klinkt goed. Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten. Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk? Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl ik ben helemaal klaar met die saaie muren. Ik ga een fotowand kopen een fotowand kopen? Dan moet je contact opnemen met Metro XL. Die kunnen fotowanden leveren als naadloos behang. Helemaal uit één stuk of met verlichting erachter. Ook kun je kiezen voor decoratieve geluidsbeheersing. Dat dempt hinderlijke nagalm. Metro XL heeft zelfs oplossingen gemaakt van mozaïeksteentjes. Metro XL? Ja! Zij creëren een compleet nieuwe beleving. Wil je meer weten? Kijk op www.metroxl.nl. Mooi van Metro. Vanaf 1 juli 2021 zit er 15 eurocent statiegeld op kleine plastic flessen frisdrank en water. Dit bevordert het hergebruik van plastic flessen. Je herkent kleine flessen met statiegeld aan het statiegeldfles logo op het etiket. Let bij het inleveren op dat het etiket met de streepjescode er nog op zit. En met steeds meer innamepunten wordt het nog makkelijker om je statiegeldflessen in te leveren. Ga voor meer informatie naar www.statiegeldnederland.nl. Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Landelijke Studentenvakbond wil dat hogescholen en universiteiten vanaf september weer helemaal open gaan om studenten alleen nog maar fysiek onderwijs te geven. Volgens vakbondsvoorzitter Bohene hebben veel studenten mentale schade opgelopen doordat ze tijdens de coronacrisis te lang alleen in hun kamer hebben gezeten. En dat zorgt ook voor studievertraging. Half augustus bepaalt het kabinet of de anderhalve meter afstand kan worden geschrapt. De studentenvakbond hoopt dat dan al het onderwijs in Nederland weer terug kan naar de normale situatie. De 24-jarige Somaliër die vastzit voor de steekpartij in het Duitse Würzburg is aangeklaagd voor drie moorden en zes pogingen tot moord. Hij stak vrijdag in het centrum van de Zuid-Duitse stad willekeurige mensen neer, vooral vrouwen, maar zijn motief is onduidelijk. De politie vond bij hem thuis haatberichten, maar de man staat niet bekend als extremistisch. Volgens zijn advocaat was er waarschijnlijk geen religieus of extremistisch motief. Er zijn nog vijf mensen ernstig gewond, waarvan zeker twee in levensgevaar. De afgelopen 24 uur zijn er geen coronadoden geregistreerd en dat is voor het eerst sinds begin september al dus het RIVM. Er kwamen vandaag 569 nieuwe besmettingen bij, minder dan het weekgemiddelde van 655. Het aantal nieuwe coronagevallen daalt hard. Nederland is terug op het niveau van begin september vorig jaar voor het begin van de tweede golf. Coronaminister De Jonge meldt op Twitter dat al ruim 5 miljoen inwoners volledig zijn ingeënt en meer dan 4 miljoen hebben hun eerste prik gehad. En de SP breekt definitief met hun eigen jongerenbeweging rood. 84% van de partijraad gaat mee in het voorstel van het bestuur. Er is al langer een conflict tussen de SP en de jongerenafdeling. Die wordt volgens de partij overgenomen door communisten. Meerdere leden van Rood zijn gerooieerd en ook werd de geldkraan al dichtgedraaid. Een commissie onderzocht de breuk en oordeelde dat die niet meer te lijmen is. De SP gaat nu mogelijk een nieuwe jongerentak van de partij opzetten. Het weer wisselend bewolkt met kans op een lokale onweersbui bij een zwakke wind uit oostelijke richtingen. Komende nacht is er alleen in het zuidwesten nog kans op een bui bij zo'n 15 graden. Morgen is het wisselvallig, dan wordt het 18 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws. Omdat het echt Echt? Ik bedoel echt schoon moet zijn? Bezoek de particuliere en zakelijke bereider De Uitblinker in Waalwijk. Zij zorgen ervoor dat uw auto, boot, camper, caravan, oldtimer, leasewagen, bedrijfsauto of vrachtwagen er weer als nieuw uitziet. Zij verzorgen maatwerk, van kleine opfrisbeurt tot het compleet showroomstaat opleveren van uw voertuig. De Uitblinker in Waalwijk. Als het echt schoon moet zijn. Van Andelstraat 13 in Waalwijk. Of kijk op deuitblinker.nl. Funky. Langstraat FM. vanaf Maxi. 1988. Bijna tien over zes. Langs hadden we een Funk Night op 7 uur. Dan hou je Peter Sterrenburg. En dit is Michael Lovesmith. Diamonds in a Row. Daarna hou je Scheme and You Turn Me On. Who's that girl with the glasses on? And back in a standing there. Oh, she looks so shy. Een eindje verder in dit uur. Souvenir van Mars. One More Minute, 1982. Smallwood was dat met het heerlijke You Know I Love You. Boogie muziekje zat. George Clinton nu. En Body Jackin. Nou je Howard Johnson. Stand up hier langs hadden we een Funk Night. 4 voor half 7 precies. We zijn al tot 7 uur met de beste funk, disco en soul. introduce Must over here. those people there. Just down, just down. I said have a good, a good time tonight, tonight, till the morning light. Johnson en Stand Up in 1985 van het album Nice. En dit, dit is een souvenir van Slave, Stanley Young. En eh, Roots is dit. Natuurlijk ook Steve Ellington, die is er ook bij. Got to keep my Make my way back loose. Got to keep like you're about to give in. I can tell by that look in your eyes. And oh, by the way, babe, tell all your friends. I'm sure, I'm sure, I'm sure, I'm sure satisfied. Like we're in love. When you kiss me, baby. Ooh, serious. When you kiss. Don't you wanna kiss? When you kiss serious. Kiss. Like written Kiss me, baby. Ooh, serious. Can you kiss? don't you wanna kiss? Can you kiss me, baby? Monika Liwaerts. Uit natuurlijk de familie Liwaerts. Kiss Serious was dat. En dit is Bruni Pagan. You Turn Me On. Oorspronkelijk van Rick James, die dit ook heeft geproduceerd. Maar dan en español, zeggen we dan in het Frans. Me gusta tu estilo, me gusta tu desistir. Nunca te been known to rock a party on from beginning to end. The L A V O N, and like a diamond ring, I'm a girl's best friend. You say the jam is now, so it ain't no use. So all you ladies in the place, use no excuse, because I'm down with the fellas, no one ever compares. And number one, the Grandmaster Flash. just shake your pants. That's how velocity beat. It's sure to make you dance. Cause the things I do and the words I speak. Not like the other MCs, my style's unique. Introducing myself as you all see. I went in class of my own, that's needs to be. I'm on the top of the chart and there I just a mystical, the magical Mr. Broadway. And the greatest man on the wheels of steel. He got nothing to hide if you got the right appeal. Won't do you wrong or come on strong. Just keep the party rocking all night long. If you're tired, boy, can't take no more. And it feels that it's time you settle the score. You ready to rock? Anyone to stop? Say peace. Peace. Say love. Love. Scream unity. Unity. Music. Hey ladies, take a chance. fit, you'll be a victim of circumstance. Well, everybody, come on! We're people's choice. We're dressed rock the house, but better still, in the laboratory, and it's usually way. Modifying the mix, Ain't got a word to say because the MC does. The twist and the turn, blacks with blind and speed, making a record first, So watch out, MCs, we're talking to you. We're the Flash MC, and we're coming through. We're three top tall, we'll never decline. In this race, our competition's always far behind. We have control, we're in command. In this game, we have the upper hand. Now we're mighty, mighty. Now, lo and behold, nobody ain't too bad phone. We cool out hard, like the ladies do. We'll be acclaimed for doing what no other can do. We're on the top of the list, so we're considered the best. And anybody that's fast can head due Too cold to melt, too hot to freeze. The please, need to squeeze and rock it to your knees. Rock anybody at any age. Wanna start a craze? These days in the mix, and flying all over the world. To every man, woman, and the little boys and girls. So if you live the party and you're having fun and you feel that you're number one, throw your luck in the air, place your right on your heart, repeat after me, cause I'm about to start. Master Flash. Alternate Groove was uit 85. Funky Balance HWM, souvenir nu uit 1982. Kano, je hoort een maxi-versie, de USA remix van Can't Hold Back. Langs HWM Funk Night, nog 9 minuten lang. Dan hoor je Peter Sterrenburg na het nieuws van 7 uur in ieder geval. Met Peters, later maar van Kano Scant Hallback. Italiaanse productie in een Amerikaans jasje. Souvenir 1982 was dat. We draaien er nog één deze week. Volgende week zijn we weer terug. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Fijne week. En maak er wat van. Hopelijk hebben we veel zon. Nou, we gaan eruit met Charlie Singleton. Nothing ventured, nothing gained. Tot de volgende.